Tientallen gebouwen raakten beschadigd, vooral Java is zwaar getroffen. Een woordvoerder van de Indonesische Rampenbestrijdingsdienst vermoedt dat de tsunami is veroorzaakt door ondergrondse aardverschuivingen na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. De Nederlandse ambassadeur in het land roept toeristen in het getroffen gebied op om de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. De Belgische kernreactor Doel 4 blijft de rest van het jaar uitgeschakeld. Er zijn opnieuw problemen met de reactor, dit keer in het pompsysteem. De reactor was net weer opgestart na maandenlang onderhoud aan het betonnen dak. Eerder deze week werd bekend dat de kernreactoren doel 1 en doel 2 ook langer uitgeschakeld blijven voor onderhoud. Een van de laatst nog levende strijders van de opstand in het ghetto van Warschau is overleden. Simcha Rotem overleed op 94-jarige leeftijd in Jeruzalem. Tijdens de opstand in Warschau in 1943 vochten de Poolse Joden tegen de Duitsers. Rotem was een, overleefde als een van de weinigen de oorlog. In de Eredivisie zijn gisteravond vier wedstrijden gespeeld. PSV gaat als koploper het nieuwe jaar in. De club won thuis met 3-1 van AZ. NAC won thuis met 4-2 van Heerenveen. Heracles won in Rotterdam met 3-0 van Excelsior... en bij Fortuna Sittard FC Groningen bleef het 0-0. Het weer, het wordt vandaag een grijze dag met kans op regen. De temperatuur ligt erbij rond de 7 tot 10 graden. Maandag en de kerstdagen vrijwel droog en wat frisser.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 Christmas. Very Merry Christmas. Very Merry Christmas. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Santa Claus is coming to our neighborhood and you'll get lots of presents if you've been real good. Very Merry Christmas and a ocean deze tijd trekken we de kerstalbums uit de kast. Ook ik. Daarbij probeer ik dan altijd een aantal nieuwe of minder bekende songs te vinden. Zo bracht Rodney Crowell onlangs een schitterend album Christmas Everywhere uit. En dankzij Very Merry Christmas opende ik met een track van dit album. Nu is het de beurt aan de titelsong, die Rodney samen met leraar Lynn vertolkt. Tot slot aandacht voor Christmas for the Blues. Veel luisterplezier. Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas everywhere. Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, pulling out my hair. Shoppers lined up out the door, traffic backed up miles or more. It's Christmas time, so what the heck? Let's go spend the whole paycheck. Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, morning, noon, and night. Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, am I right? Larry wants a Lincoln log, Carrie wants a puppy dog, and Johnny wants a ball and bat. Hey, let's make that a cowboy hat. Mama wants a kitchen sink, and Daddy wants a stiffer drink. Grandma wants us to cut the crap. Grandpa wants a nice long nap. Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas out the wires. Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas up to schnoz. Come all you faithful, don't be slow. It's Christmas time, you can't say no. Jenny wants to be a star, and Billy wants the state of Texas. Lily wants to sue Rexes. Maggie wants a string of pearls. Donald wants to rule the world. Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas here again. Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, where then? Deck the halls, it is the season, and we don't need no rhyme or reason. It's Christmas time, go spread the cheer. Pretty soon, gonna be next year. 上。 Christmas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 Zowel solo als met zijn band The 78's. Eind oktober verscheen Hard Times and White Lines, een schitterend album, met mijn favoriete track Tired of the Rain. I never was the kind of man to let down my guard and let someone else in my heart. But you were back the sunshine for the first time in a long time. And when I fell, I fell hard. There ain't gonna be no rainbow. I guess it's time that I let go. I get so tired Whitey Morgan. Nu weer naar de kerst met Chuck Hancock. Eens luisteren hoe ze in Texas kerst vieren. When it's Christmas time in Texas It's a very special time for me Texas will be swinging around the Christmas tree, dancing to a Christmas melody. When it's Christmas time in Texas, it might look just like a summer's day. There may not be snow in San Antonio but it's a Texas Christmas to me. When Santa Claus slips over the border, it'll sound a little different when he sings. Cause he'll hear those twin fiddles playing. Christmas songs with a touch of western swing. There may not be snow San Antonio. It's a Texas Christmas to me. shining bright. Oh, it's a Texas Christmas to me. When Santa Claus slips over the border, it'll sound a little different when he sings. Cause he'll hear those twin fiddles playing. Christmas songs with a touch of western swing. There may not be snow in San Antonio, but it's a Texas Christmas to me. And here's wishing you a Merry Christmas. Merry Christmas from Texas and me. Vorige week draaide ik een aantal kerstsongs van de Mavericks.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 een mail naar info crossroadsmusic.nl Een tussenstapje met de Dire Straits. Hun muziek herbergt vaak country-invloeden. Zo ook When It Comes To You. Tussen 1960 en 1965 produceerde Roy Orbison een aantal klassiekers, waaronder Running Scared. Vaak begonnen de songs rustig en bouwde Orbison langzaam een climax op die zowel in de arrangementen als in de stem en teksten van Orbison tot uitdrukking werd gebracht. De stem van Orbison en de composities van zijn songs brachten hem de status van legende. De original van deze week. just running scared. Each place we go. tijd. De bezoeken van de MacArthur zitten nog vers in ons geheugen. En toch moeten we er al voor terug naar de vorige eeuw. Met Timeless en True Love houd ik die herinnering levend. Look out on the night sky tell me country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Tipjaar is de band van Bart de Win en zijn vrouw Ariane Knecht en hun muzikale vrienden van over de hele wereld. Liedjes over de liefde en het leven. Americana aan de hippie kant van de country, met invloeden uit pop en jazz. Onlangs hebben ze hun vierde langspeler uitgebracht en daarop staan een aantal prachtige songs. Back to the Barracks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 we are part of. At times we feel like stranger trying to whisper, I love you so. Ook verhalen die onderweg werden opgevangen. Tijdens een van de omzwervingen in de States kwam Bart in contact met een jonge Texaan die hem vertelde over de dancehall, zo'n houten gebouw waar hij zijn toekomstige vrouw ontmoette. Het geëmotioneerde relaas over die ontmoeting wordt in At the Dance verwerkt. Het is een onweerstaanbare tranentrekker ondersteund door melancholische accordeontonen en de pedalstil van Lloyd Mains. Tot slot luisteren we naar Here Again. It's the look in his eyes when she turns and smiles as if all the years don't count. face full of joy, gazing like a boy. She's still the treasure he just found. He only sees the girl with the freckles and curls. Again, like then, he's in a trance. Everything's better since the first time he met her at the dance can change through a dance. Take a breath and give it a chance. You might be in for a sweet surprise if you open your eyes at the dance. I for the moon on a Sunday afternoon. She fell for his innocent charms Maybe not the perfect frame, but his eyes lit a flame, and she simply felt safe in his arms. A boy and a girl floating on a cloud, too shy to take a glance, waiting for the bliss of their first kiss at the dance change through a dance. Take a breath and give it a chance. sings out loud and hears again. He's here again. He seems to live a second. inside her head. He hopes she's fine and goes to bed. But when he dreams, he can hear again. He sees the crowd and he hears again. Sings out loud was het blokje country uit eigen land. Whitey Morgan wisselt de hardcore outlaw songs af met recht toe, recht aan country songs. Titels hiervan zijn Around Here, Tired of the Rain en Carrying On, dat nu scherp staat. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Are you strong enough? Get down off your high horse. Ain't nobody listening to what you say. And you think that you know better than to steal. making more wrinkles. Your family's making more memories every day. Uiteraard besluit ik het eerste uur met een kerstsong om daar het tweede uur ook mee te beginnen. De Roscoe Parker Band maakt de overstap met ons. Zometeen nog een uur country. skirts are down, my baby's cleaving, and it's driving me insane. Now the Christmas is ruined, now you tell me allemaal fijne dagen en...